Levi van Eck met het NOS-journaal. Landen in Midden-Europa maken zich op voor uitzonderlijke overstromingen door extreme regenval. De vele regen veroorzaakt nu al problemen, maar de hoogste waterstanden moeten nog komen. In Roemenië kwamen al vier mensen om het leven door overstromingen. In Tsjechië zitten tienduizenden mensen zonder stroom... en in Oostenrijk worden tientallen dorpen geëvacueerd. Ook de komende dagen valt nog veel regen... In de Donau worden waterstanden verwacht die maar eens in de 10 tot 15 jaar voorkomen. In het noordwesten van Nigeria zijn bij een bootongeluk waarschijnlijk 64 mensen om het leven gekomen. Op de houten boot zaten boeren die onderweg waren naar hun landbouwgrond. Er werd snel een reddingsactie op touw gezet, maar slechts 6 van de 70 opvarenden zijn uit het water gehaald. Het is de tweede keer in korte tijd dat het op deze plek in Nigeria misgaat. Dagelijks steken meer dan 900 mensen de rivier over om op hun land te werken. De twee boten die varen zijn vaak overvol. De groeiende populariteit van thuisbatterijen kan tot extra problemen leiden op het elektriciteitsnet. Met zo'n batterij kunnen mensen zelf opgewekte stroom opslaan... maar steden in waarschuwt dat als te veel van die accu's tegelijk laden of ontladen... dat tot extra netbelasting leidt. Ook waarschuwen experts dat de batterijen minder lucratief zijn dan verkopers beweren. De politie heeft 370 klimaatactivisten aangehouden die in Den Haag de A12 blokkeerden. Aanhangers van Extinction Rebellion protesteerden sinds het begin van de middag op de snelweg... tegen subsidie op fossiele brandstoffen. Agenten grepen pas om vijf uur s middags in... omdat ze zelf actie voeren voor een vroeg pensioen. Halverwege de avond ging de A12 bij Den Haag weer open.